Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was lekker druk gisteravond aan de vergadertafel in het Witte Huis. President Trump kreeg de Oekraïense president Zelensky en zes andere Europese leiders op bezoek... om te praten over de oorlog in Oekraïne. De sfeer was goed en de complimenten vlogen over en weer... maar inhoudelijk is nog veel onduidelijk, vertelt correspondent Sjoerd Daas. Nou ja, als je het ei helemaal afpelt, dan, dan is er heel veel besproken... maar heel weinig besloten nog. Ik denk dat dat misschien nog wel de beste samenvatting is nu de aftronk. Concreet is er helemaal niets eigenlijk. En je zit dus ook een beetje in een rare situatie... waarin de Europese leiders Trump dus dus allemaal proberen te bespelen. Eh, hem te laten shinen door maar te hameren op de geweldige rol die hij speelt. Trump sprak vorige week ook al met de Russische president Poetin over de oorlog in Oekraïne. De volgende stap zou een overleg tussen alle drie de leiders zijn. Trump, Zelensky en Poetin. Wanneer en waar dat zal zijn is niet bekend. Ook in Nederland is iemand besmet geraakt met de listeria-bacterie door het eten van kaas. Dat meldt de Europese Gezondheidsdienst. Het is niet bekend hoe het met deze persoon gaat. Vorige week werd bekend dat in Frankrijk twee mensen zijn overleden... door een besmetting met de listeria-bacterie nadat ze kaas hadden gegeten. Ook werden daar 21 mensen ziek. De politie heeft 13 boetes uitgedeeld aan buschauffeurs bij het festival Decibel in Hilvarenbeek. Een van de chauffeurs zat met drugs op achter het stuur. Anderen hadden te weinig gerust of geen rijbewijs. Ieder jaar komen er zo'n 120.000 bezoekers naar Decibel. Veel van hen maken gebruik van een touringcar om van en naar dat festival te gaan. Een bijzondere training voor Nederlandse brandweermannen in Spanje. Afgelopen tijd kregen ze daar van de brandweer te leren hoe je natuurbranden moet blussen. Nou, we hebben vooral geleerd dat je met heel weinig water heel veel kan bereiken. En in Nederland zijn we gewend om alle natuurbranden met water te blussen, met heel veel water. En we hebben daar dagenlang gestaan met heel beperkt of geen water. Dus dan hebben we met handgereedschappen gewerkt. Er zijn bulldozerlijnen gemaakt waarmee de, de vegetatie weggeschoven werd. We hebben zelf gecontroleerd branden aangestoken om een grote brand die er kwam tegen te houden. Ze konden ook meteen hun kennis in de praktijk brengen... want tijdens hun trainingsperiode braken er heftige natuurbranden in Spanje uit. Je krijgt het weer nog. Op sommige plekken wat nevel of mist, maar vooral vanochtend veel zon. Later zijn landinwaarts wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog.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 over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In een vluchtelingenopvang in Zwolgen in Limburg heeft vannacht een grote brand gewoed. De bewoners werden geëvacueerd. De opvang is onbewoonbaar verklaard. Vorig jaar was het dodelijkste jaar ooit voor hulpverleners wereldwijd.